en dat hij de werkloosheid, de corruptie en de armoede gaat aanpakken komende dag zal Mubarak een nieuwe regering installeren, maar hij blijft zelf president. Het was voor het eerst dat Mubarak reageerde op de protesten in zijn land, die ook vannacht doorgaan. De president zei dat hij de ontevredenheid van de Egyptenaren begrijpt en dat ze het recht hebben om hun mening te geven, maar wel binnen de grenzen van de wet. Mubarak verdedigde het ingrijpen van de ordentroepen, die volgens hem terughoudend hebben opgetreden. Op het Wereld Economisch Forum in Davos heeft Bill Gates 100 miljoen dollar toegezegd voor de strijd tegen polio. Het geld is bedoeld om kinderverlamming definitief de wereld uit te helpen. De Britse premier Cameron stelt 20 miljoen dollar beschikbaar. Met het geld van Gates en Cameron kunnen miljoenen kinderen worden ingeënt. Het aantal gevallen van polio is de laatste 20 jaar met 99% verminderd. De ziekte komt nog in een tiental ontwikkelingslanden voor... en vormt alleen in India, Pakistan, Afghanistan en Nigeria nog een groot probleem. De Afrikaanse Unie stelt een commissie in die een oplossing moet vinden voor de politieke crisis in Ivoorkust. De commissie zal bestaan uit vijf Afrikaanse staatshoofden en binnen een maand een bindende uitspraak doen. Zowel de zittende president Gbagbo als diens uitdager Ouattara moeten zich daaraan houden, zei de president van Mauritanië. Dat land is momenteel de voorzitter van de Afrikaanse Unie. De internationale gemeenschap riep Ouattara tot winnaar uit van de verkiezingen eind vorig jaar, maar Gbagbo weigert op te stappen. De Keniaanse premier, die bemiddelt in het conflict in Ivoorkust, riep de twee kemphanen eerder op samen om de tafel te gaan zitten.